Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Van alle energie die vorig jaar in Nederland werd gebruikt... was 15% duurzaam opgewekt. Blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Een jaar eerder was het nog 13%. De toename is vooral te danken aan zonnepanelen en windmolens. De meeste duurzame energie komt nog altijd uit biomassa... maar het gebruik daarvan loopt wel wat terug. Bij rellen in Senegal zijn zeker negen doden gevallen. De onrust ontstond gisteren na de veroordeling van oppositieleider Sonko. Die moet twee jaar de cel in omdat hij in een schoonheidssalon een jonge vrouw zou hebben misbruikt. Na de veroordeling gingen aanhangers van Sonko de straat op en staken onder meer bussen in brand... waarna de oproerpolitie ingreep. Veerbootrederij Wagenborg wil minder vaak op Ameland en Schiermonnikoog gaan varen. De vaargeulen naar de Waddeneilanden slibben steeds dicht... waardoor boten elkaar niet meer veilig kunnen passeren. De rederij heeft het ministerie toestemming gevraagd... om vanaf half juni een aantal vaarten te schrappen... tot onvrede van de gemeentebesturen op de eilanden. Op de luchthaven van Budapest is de Engelse scheidsrechter Anthony Taylor belaagd door woedende fans van AS Roma. Die vinden dat Taylor woensdagavond partijdig was in de Europa League finale, die na strafschoppen werd gewonnen door Sevilla. Bewakers brachten Taylor en zijn familie in veiligheid. In de play-offs voor Europees voetbal hebben FC Twente en Sparta goede zaken gedaan. Twente won uit bij Heerenveen met 2-1. En Sparta won uit bij FC Utrecht ook met 2-1. Zondag zijn de returns in Enschede en Rotterdam. De winnaars spelen vervolgens in de finale tegen elkaar... om een plek in de voorrondes van de Conference League. Het weer. Eerst veel bewolking, later is er meer zon... en het wordt 16 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. nu de nacht.